Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een heftige brand in een club in Murcia in Spanje. Minstens zes mensen zijn daarbij om het leven gekomen. En ook zijn er vier gewonden. De hulpdiensten denken dat er nog meer slachtoffers zijn en zoeken nog naar vermisten. De brand brak rond 6 uur vanochtend uit in de nachtclub en sloeg ook over naar andere discotheken in het gebied. In een huis in Drunen in Brabant zijn vannacht twee lichamen gevonden. In het huis wonen vier mensen en wat er gebeurd is, dat weten we nog niet. De politie gaat niet gelijk uit van een misdrijf. En geen lekkere start voor Apple met de lancering van de iPhone 15. Want in de allereerste week zijn er honderden klachten binnengekomen over het toestel... dat in de eerste dagen oververhit kan raken. Dat merkte ook deze tech-YouTuber. Oké, okay, so Unironically, this is the second time that I've had to film this video because my plan was actually to film it on the iPhone 15. Ja, dat filmen werd dus niks omdat het toestel te heet werd. Apple zegt dat het een softwareprobleem is en dat het allemaal vrij makkelijk op te lossen is met een update. En er wordt op dit moment druk gezocht naar een politiehond in opleiding. Die hond is vanochtend ontsnapt in het stadje Echt in Limburg. Het gaat om een bruine Mechelse herder die een zilveren ketting om heeft. En de politie zegt dat je die hond niet zelf moet benaderen als je hem ziet, maar dan 112 moet bellen. En het kijken hiernaar... Wait a minute, all right, let him talk. Talk, I am done listening to this asshole. Dad, I crazy. Ja, doen we steeds vaker illegaal. Europeanen hebben vorig jaar ruim 3% meer illegaal gedownload en gestreamd dan een jaar terug. Het gaat niet alleen om films en series, maar ook om bijvoorbeeld muziek en Japanse stripboeken. Een hoogleraar zegt tegen nu.nl dat mensen illegale manieren zoeken omdat er steeds meer streamingdiensten bijkomen. Voor de meeste mensen is het onbetaalbaar om overal een abonnement te nemen. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het zonnig vandaag.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 But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. Me. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to this. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, and I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you're holding your squeeze me tight. But you make everything alright when you're holding your But you make everything alright When you're holding you squeeze me tight But you make everything alright When you're holding you squeeze me tight Shall I got you? I will give my heart to you To keep safe in your arms Like I know that you wanted to gets me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are what I want. And Cause I'm Cause you make everything alright When you hold and squeeze me tight Cause you make everything alright When you hold and squeeze me tight Cause you make everything alright When you hold and squeeze me tight Cause you make everything alright When you hold and squeeze me tight I'll do anything for you You'll do anything for me I'll do anything for you Keep on telling me, keep on using me I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything for you. Keep on using me, keep on using me. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything for you. Keep on telling me, keep on using me.